Lieselot Thomas met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Minneapolis zijn de spanningen hoog opgelopen... na de dood van een demonstrant. De 37-jarige Alex Pratty werd doodgeschoten door de grenspolitie... tijdens protesten tegen de immigratiedienst ICE. Volgens een getuige wilde hij een vrouw helpen die pepperspray in haar ogen had gekregen. Er wordt al weken gedemonstreerd in de stad en ook in andere Amerikaanse steden... na de dood van Renee Good, die door een ICE-agent werd doodgeschoten. De Wereldgezondheidsorganisatie haalt, uit, hard uit naar de Amerikaanse president Trump... en zijn besluit om uit de organisatie te stappen. Dat is deze week officieel gebeurd. Trump vindt dat de VS te veel aan de WHO betaalt... en dat de organisatie niet goed is omgegaan met de coronapandemie. Volgens de WHO is daar niks van waar. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben tot middernacht onderhandeld... en die gesprekken gaan vanochtend rond half elf verder. D66-leider Jetten zei dat ze al heel ver zijn, maar dat het nog niet af is. Volgens CDA-leider Bontebal is het financiële plaatje nog niet rond. Hij had gehoopt gisteren knopen te kunnen doorhakken. De partijen willen vrijdag hun coalitieakkoord presenteren. In Zeeuws-Vlaanderen zijn vier verdachten aangehouden... in een onderzoek naar witwassen en diefstal van digitale eigendomsbewijzen... ter waarde van zo'n anderhalf miljoen euro. De twee mannen en twee vrouwen zouden in totaal ruim 150 van de zogenoemde NFT's hebben gestolen. Met die certificaten kan iemand aantonen eigenaar te zijn van digitale kunst, muziek of een video. In het onderzoek viel de politie een huis in Axel binnen. Daarbij werden computers, geld en drie voertuigen in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op de woning.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 Dit is ZFM. Cause I told my homegirl that it was packing. Told the truth, so I really don't give a damn That I spilled the beans on this little show stand oh, some of y'all be fooling us Big feet, big hands, just plain big But sex ain't worth a damn We women wanna know these things If y'all got the vibe and not the swing If you don't want the Come The girls are talking, uh, the girls are talking. Girls talk about the booty, yeah. too, about the way your brother is uh, hanging uh, too. Oh, when you sit and bring nobody uh, do you. Cause the girls are talking, uh, the girls are talking. And y'all need to know this, that we'll straight up go to your business.